Levi van Eck met het NOS-journaal. De moordenaar van Milika van Doorn is in de gevangenis overleden. De 51-jarige Hussein A. overleed na het sporten. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht... maar er zou geen sprake zijn van een misdrijf of zelfmoord. Milika van Doorn werd in 1992 verkracht en vermoord. Pas in 2017 kwam A. in beeld na DNA-verwantschapsonderzoek. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar cel. Republikeinen en democraten hebben in het Amerikaanse congres overeenstemming bereikt over beperkte aanscherping van de wapenwet. Wapenkopers onder de 21 jaar worden strenger gecontroleerd. Ook wordt het makkelijker om wapens af te nemen van verwarde of mogelijk gewelddadige personen. Het compromis over de wapenwet komt na de bloedige aanslagen in Buffalo en Texas. In beide gevallen was de dader 18 jaar en had hij zijn wapen legaal verkregen. De Democraten wilden nog strengere wetten aannemen... maar de Republikeinen verzetten zich daartegen. De partij van president Emmanuel Macron lijkt als winnaar uit de bus te komen... bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Het blok dat zijn partij vormt met twee kleinere partijen... behaalt vooralsnog meer zetels dan LANUP... een coalitie van vijf linkse partijen die hun krachten hebben gebundeld. Dat blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Ipsos. Koningin Maxima is gisteravond aangekomen in Ivoorkust... voor een bezoek als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties. Het is haar eerste VN-reis sinds het begin van de coronapandemie. Hoofdthema van haar bezoek is de ontwikkeling van veilige digitale financiële diensten... met name voor achtergestelde groepen als kleine boeren en vrouwen. Naast die doet Maxima ook Senegal aan op haar vierdaagse reis in West-Afrika. Het weer vannacht kan er vooral in het midden of noorden van het land een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 11. De komende dag zo goed als droog en dan is er een mix van zon en wolken.